Die was daar om een item te maken over Sunneklaas. Dat is een lokale variant van Sinterklaas. Daar waren de eilandbewoners alleen niet van gediend. 21 20, 12 door eh, een stuk of twintig man die ons eh, met de auto achterna zitten. Eh, en ze hebben onze auto, ze sprongen op onze auto. Hey, wow, wow! We worden aangereden, we worden op dit moment aangereden. worden aangereden, ze zitten met vijf, zes auto's achter ons aan. Poont deed aangifte van de aanval, maar zegt dat er tot nu toe weinig tot niets is gedaan om de zaak te onderzoeken. En er komen extra veiligheidsmaatregelen in Valkenburg. Het Zuid-Limburgse stadje maakt zich zorgen nadat het dreigingsniveau voor terreur gisteren werd verhoogd naar het op één na hoogste niveau. De burgemeester hoopt dat de politie extra mensen in kan zetten. Natuurlijk ook vanwege het feit dat kerstmarkten in het bijzonder genoemd zijn als de kwetsbare locaties. En eh, Valkenburg eh, staat eh, op nummer 1 een beetje met de kerstparade en de kerstactiviteiten. en dat betekent, ja, het is heel erg druk bij ons en dat ja, dat maakt ook extra kwetsbaar. Ook in andere steden die van alles organiseren rond de kerst... worden extra maatregelen genomen. In Delft zijn bijvoorbeeld meer handhavers op straat. Op een Belgische snelweg heeft een vrouw uren dood in haar auto gezeten. Dat meldt de Belgische krant het laatste nieuws. Op camerabeelden was te zien hoe de auto al de hele ochtend met de alarmlichten aan op de vluchtstrook stond. Eerst werd er gedacht dat de vrouw sliep, maar toen de hulpdiensten gingen kijken zagen, dat ze, zagen ze dat ze was overleden. En een hitterecord in Spanje. In Malaga werd het gisteren 29,9 graden. Daarmee was het de warmste decemberdag ooit. Experts denken dat we dit soort extremen vaker gaan zien. Eh, voor wie van skiën houdt. Ze zeggen dat de hitte ook gevolgen kan hebben voor de rest van Europa. Bijvoorbeeld voor de sneeuw. En het weer nog, veel grijs en best wat buien.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 Helaas overleed hij in 2015. Deze song is een eerbetoon aan alle kinderen en daar gaat deze aflevering over. Dit is een lied alleen voor kinderen het is gisteren gemaakt Omdat ze morgen uitgespeeld zijn Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats Een lied dat zingt geeft ze de ruimte Een lied dat dartelt in de zon Over dichtbij zijn de polders een liedje zomaar andersom. Over een stad die oudovrij was. Met een muziektent op de markt. En een levensgrote speeltuin. Over de vogels in het park. Stel je voor, je kon er spelen in de straten, op het plein. Ongestoord kon je er hinkelen dat zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. Je telt mee 8, 9, 10. En je hoort na al die jaren. Wie niet weg is, is gezien. Di di di di di di di dit is een lied alleen voor kinderen. In het land van koning welvaart. Morgen zullen ze niet meer spelen een spel is vogelvrij verklaard. niet voor kleine zielige vogels. Die als kinderen zijn vermomd. Biervleugels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd. Smartlab smartlap, Hollands cultureel erfgoed. Het origineel stamt uit 1968 en is van Willy Alberti. Jij bent zo wijs, dat zegt een kind. Jij bent zo gereis, dat zegt een kind 1995 scoorde Dana Winner in Vlaanderen een top 10 hit met Geef de kinderen een wereld. het verleden. Adieu, monsieur le professeur met Hugo Frey in de hoofdrol. Er gaat iets moois gebeuren. We gaan terug naar school. Onze oude meester gaat met pensioen. We bieden hem een onvergetelijk afscheid aan. Les enfants font une farandole Et le vieux maître est tout sa chère école. Sur cette estrade, il ne mente il s'est assis Il en a vu défiler des gars Het was een grote internationale zomerhit en Nana Mouskouri was er succesvol mee. De song komt uit de Griekse film Never on Sunday. Το παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά πως θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα Από την πόρτα μου σαν πω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ Και σαν το βράδυ κινητό ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα, και μια χα, και μια χάντρα Γιατί τα βράδια καρτέρα Celana, hija, en que día que tría que te será Tot slot van dit blokje is Gérard Lenormand met L'Enfant de Cathédrale. pas de son siècle, celui des stades et des discothèques. Dans les églises, il aimait se cacher, pas pour prier s'asseyait près du grand harmonium Song for the Children bracht Oscar Harris internationale bekendheid. Is it wrong or is it right? Feeling strong, feeling light. Every day and every night Children werd geschreven door Billy Vera en Chip Taylor en door Billy Vera en Judy Clay voor het eerst op de plaat gezet. Het was destijds een zeer controversieel nummer in de States, want voor de eerste keer vormden een blanke man en een zwarte vrouw een duo. Daarom werd de song niet uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Om dit standpunt nog eens te benadrukken, werd het nummer pas op de televisie uitgezonden toen het door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood gezongen werd. Ook Oscar en Debbie hebben het opgenomen. You've got your world, and I've got mine, and it's a shame van eigen bodem wordt afgesloten door George Baker met Children of the World. We are the children van toen. Een slaapliedje van de Italiaanse Belg Rocco Granata. no non piangere per la mamma la una buona notte, bambino mio. Dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio. Dormi, dormi e sogna della mammina. Bambino was Dalida's eerste grote hit, stond 45 weken op nummer 1 in de Franse hitlijsten en stond bovenaan de hitlijsten van verschillende andere landen, zo ook in Italië. que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur ton mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix caline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Bambino, va plutôt jouer au ballon. Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grande. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix caline mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a Song werd gekozen als de Italiaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1959. En Dominica Modugno was de zanger die het uit mocht voeren. Mille violini suonati dal vento tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove In dit programma ook aandacht voor de klassiekers.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 Dit was de derde nummer 1 hit voor de Eagles in de Verenigde Staten. Belfast Child is geïnspireerd op het bombardement op Enniskillen in 1987, toen een door de IRA geplaatste bom ontplofte tijdens een herdenkingsdienst in deze plaats, waarbij 11 mensen om het leven kwamen en minstens 63 gewond raakten waaronder ook een aantal kinderen. Tot volgende week. Dag. When my love said to me, meet me down by the gallow tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound Someday soon they're gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again Brothers, sisters, where are you now?